Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de spion gewerkt. De Russische vrouw had onder meer toegang tot het reisschema van de Amerikaanse president, schrijft The Guardian. Twee jaar geleden ontdekte de Veiligheidsdienst bij een regulier veiligheidsonderzoek dat de vrouw geregeld niet goedgekeurde ontmoetingen had met de Russische Veiligheidsdienst FSB. Ze werd vorig jaar in stilte ontslagen. Volgens een bron van The Guardian kon daardoor niet worden onderzocht wat zij heeft gedaan... en of ze eventueel andere ambassademedewerkers had gerekruteerd. In Rotterdam zijn er plannen voor een rookverbod in een complete buurt. Het gaat om het gebied rond het Erasmus MC en twee scholen, schrijft het AD. Die hebben naar eigen zeggen last van rondslingerende peuken... en zijn bovendien begaan met de gezondheid van de 30.000 mensen die er dagelijks komen. Het zou het eerste officiële rookverbod zijn voor een hele buurt. Zittend president Mnangagwa van Zimbabwe heeft de verkiezingen gewonnen. Volgens de kiescommissie heeft hij iets meer dan de helft van de stemmen gekregen. De MDC van de oppositieleider Chamisa wijst de uitslag af... vanwege een politieinval op het partijkantoor. Daardoor zegt de partij dat ze de uitslag niet meer kan controleren. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo is een groot risico, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in een regio dicht bij de grens met Oeganda. De vorige uitbraak van ebola werd met succes bestreden door een nieuw vaccin. Dat zou opnieuw kunnen worden ingezet, maar in het getroffen gebied kunnen spanningen en conflicten de hulpverlening verhinderen. Woensdag werd bekend dat er vier nieuwe gevallen van ebola waren geconstateerd. Afgelopen weken zijn ook nog 20 mensen overleden door nog onbekende virussen.